Renate Kok met het NOS Journaal. De Tweede Kamer roept het kabinet op om de massamoord op Armeniërs... tussen 1915 en 1917 formeel te erkennen. De regering houdt het tot nu toe op de kwestie van de Armeense genocide. Een meerderheid in de Kamer vindt dat absurd. De Tweede Kamer erkende drie jaar geleden zelf de Armeense genocide wel... op initiatief van de ChristenUnie. 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs werden toen vermoord... door de autoriteiten van het Ottomaanse Rijk, het huidige Turkije. De Turkse regering wijst de formulering genocide van de hand... en ziet het gebruik van dat woord als een provocatie. Bij de bestrijding van de rellen twee weken geleden in Eindhoven... kampte de politie met grote tegenslagen. Zo kreeg het waterkanon een lekke band, was het te glad voor politiepaarden... en werden camera's vernield, waardoor er geen beelden van de vernielingen zijn. Dat staat in een feitenrelaas dat burgemeester Jorritsma aan de gemeenteraad stuurde. Volgens Jorritsma stond de ME onder zware druk van zo'n 3 tot 400 ruilschoppers... die winkels plunderden en brandstichten. Colombia wil honderdduizenden Venezolanen die nu illegaal in het land verblijven legaliseren. Dat maakte de Colombiaanse president Duque bekend tijdens een gezamenlijke persconferentie met de VN-commissaris voor de vluchtelingen. Duque sprak van een mijlpaal in het migratiebeleid voor zijn land. Bijna 1 miljoen van de ruim 1,7 miljoen Venezolaanse migranten en vluchtelingen in Colombia hebben nu geen verblijfsvergunning. Velen zijn gevlucht voor de zware economische en sociale crisis in hun land. In een deel van de binnenstad van Leiden geldt vanaf vandaag een vaarverbod... zodat er binnenkort op de grachten geschaatst kan worden. Ook in Amsterdam en Utrecht zijn grachten al afgesloten. En ook in de provincie Groningen mag er vanaf vandaag niet meer worden gevaren. Het weer, het is zo goed als droog en de wind is wat gaan liggen.